Doris Day. Altijd een beetje tuttige films, maar wel leuk. En ze kon natuurlijk ook wel lekker sexy zingen. Zoals in deze Secret Love aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. We gaan je oren verwennen tot 12 uur met heerlijke muziek en een paar interessante onderwerpen. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Heerlijke muziek van onder andere Tom Jones. I've been in love so many times. Thought I knew the score. But now you've treated me so wrong. can't take anymore, and it looks like I'm never gonna fall in love. heard about you. I thought they were only lies. But when I caught you in his arms, I just broke down and cried. And it looks like I'm never gonna fall in love. someone else, baby. I broke up all inside, and it looks like I'm never gonna fall in love. really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way. But now it's just another show. You leave them laughing when you go.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 it's illusions I recall. I really don't know Hij had een prachtige ringbaard, weet je nog? Een prachtige bril. Een glad kapsel en zo'n prachtige liedjes in de jaren 70 en 80. En vooral in Duitsland. Roger Whittaker, From Both Sides Now. En daarvoor Tom Jones en eh, de onvergetelijke I'll Never Fall In Love Again. Straks, over een kwartiertje ongeveer, gaan we praten met Angelique Schipper. Zij is organisator, vakdocent schrijven en klimaatburgemeester. En ze gaat praten met Herman de Bruin over eh, haar ja, kinderboek. Onder grote bestelling werd dat trouwens. Eh, gepresenteerd. Een sprookjesboek van Angelique Schipper. En ehm, het gaat onder andere over Barbies. Ze dragen geen gewone jurken. Angelique heeft ze aangekleed met afval. Logisch, want ze is klimaatburgemeester. Hoe het zit hoor je straks hier in de show, hier bij ZVL. Daar word ik helemaal zen van. Zo'n zondagmorgen als vandaag. Koude dag trouwens. vergelijking met de afgelopen dagen. Wel zondag vandaag. Oostenwind. Dat maakt het dan weer koud. Windkracht 4. Soms 5. Hmm. Maar gelukkig hebben we dus die hartverwarmende muziek van Annie Lennox hier bij ZVL. No More I Love Yous. En Duran Duran met Save a Prayer. We waren gebeden voor straks, voor vanmiddag als je te kerken gaat. Of misschien ga je zo meteen nog, zou kunnen. Ik weet niet wanneer de diensten zijn eigenlijk. Ik hou er niet zo bij. Ja, hm. heb je dat weer natuurlijk. Wat ik wel bijhoud is mooie muziek van Ilse de Lange. I love you. Goedemorgen. jolie Candy Adieu, joli Candy. Tu m'écriras, tu le dis, mais on dit toujours ça. Adieu joli Candy, je regretterai ton sourire et tes fautes de français. te ramène en Angleterre. Adieu joli Candy, adieu joli Candy. Je deviendrai un souvenir, une photo de vacances. Adieu joli Candy celui qui t'aime là-bas. Il a bien de la chance. Adieu Candy, adieu, adieu. Gilbert natuurlijk. adieu, Julie die natuurlijk. En daarvoor Ilse Lange met het wonderschone I Love You. Je weet het, we houden het eerste uurtje hier bij ZV op zondagmorgen lekker rustig. Zodat je een beetje kunt bijkomen van gisteravond bijvoorbeeld. En straks, na 11 uur, maken we iets meer tempo. Maar we hebben ook interessante zaken te bespreken met je. Zoals een mooi nieuw kinderboek van Angelique Schipper. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten over een boek dat nieuw is en het heet zelfs Nieuw. Eh, maar hoe het precies heet ga ik vragen aan Angelique Schipper. Die is in de uitzending. Ze is organisator, vakdocent schrijven. Kijk, daar komt de schrijver al tevoorschijn. En klimaatburgemeester. Nou, daar moeten we het allemaal even over hebben. Maar zeker over dat nieuwe boek. Angelique, welkom. Dankjewel. Um, ja, je hebt een nieuw boek geschreven. Eh, de nieuwe kleren van? De koningin. En in dit geval gaat het in sprookje over eh, dat, eh, dat het gaat over de kledingindustrie. Dat we veel te veel kleren hebben. En dat is natuurlijk ook een beetje dom. Dus in mijn eh, boek, het heet ook het sprookjesboek, De Nieuwe Kleren van de Koningin. Dat is, dat is het eerste sprookje geweest en nog twaalf duurzame sprookjes. Dus het zijn dertien sprookjes alle dertien goed, hoop ik ook. Die gaan over onderwerpen die met duurzaamheid te maken hebben. Ja, ja, want dat is de boodschap die erin zit. Ja. Eh, is dat dan voor kinderen of ook voor volwassenen? Ja, eigenlijk eh, voor iedereen. Eh, wat je eigenlijk met sprookjes ook hebt van... je leest ervoor aan jonge kinderen vaak. Mhm. Maar ik gebruik het ook in mijn lessen juist voor wat oudere kinderen... omdat het dan om de inhoud gaat. En het is ook een boodschap aan iedereen die wil helpen aan ja, de volgende generatie in een gezond klimaat te laten opgroeien. Ja, Ehm, ja, je geeft ook les dus blijkbaar? Ja, dat klopt. Ja, en daar gaat het ook vaak over het klimaat en over alle dingen die anders zouden moeten? Ja, eh, kunnen ook. Ehm, van, eh, ik ben invalkracht geworden voor het basisonderwijs. Mm groep 4, 5, 6, 7, 8. En hoe ouder de kinderen zijn, hoe meer je naar de inhoud toe kan. En de het sprookje over de nieuwe kleren van de koningin is dan de basis eh, van over de kledingindustrie. En dan leg ik ook uit van dat een schrijver onderzoek doet. En dan neem ik ze mee naar de eh, woestijn waar al die kleding in terecht is gekomen. De basis voor mijn eh, sprookje. En dan gaan zij aan het schrijven. En dan is het van, ja, wat doe jij eigenlijk daarna met je kleren? Of kun je een verhaal maken waar kleding een rol in speelt? En zo zet je ze eigenlijk aan het denken en eh, ook soms aan oplossingen denken. Vandaar ook die eh, functie van klimaatburgemeester, denk ik zo. Ja, dat, eh, dat klopt. Ik heb natuurlijk, nadat ik bij de ruïne van Brederode stopte als beheerder... Oh, dat is wel een heel ander vak. ja, dat, nou ja, dat is de oude historie. Ja. En toen ben ik eigenlijk naar de jonge historie gegaan. Want de industrialisatie komt natuurlijk vanuit de industriële revolutie. En dat is mhm. de jonge historie die enorm veel gevolgen heeft eh, voor nu. En daar ben ik me zeg maar in gaan verdiepen. En daar eh, wil ik heel graag iets in kunnen betekenen. Van wat ik snap, dat kunnen overdragen aan eh, de lezers. de kinderen die met mij daarmee aan de slag gaan. Het boek is gepresenteerd kort geleden. Ja. En het is nu in de boekhandel verkrijgbaar? Ja, dat klopt. Dus het is via alle boekwinkels te verkrijgen via het ISBN-nummer kun je het eh, bij de boekwinkel bestellen. En als je eerst even wilt kijken, dan kan dat op eh, kelbo.nl. Dat is, eh, daar kun je het ook bestellen als je dat wilt. Mhm. En je kunt ook op mijn website kijken van mijn eerdere twee boeken. Daar is deze bij geplaatst. Juffrouwhendricks.nl Kijk even op die website of bestel het boek bij de gewone boekhandel. Want de boekhandel moeten we een beetje, een beetje bevoordelen. Ja, zeker. Ja, dat is zeker zo. Eh, ja, dit boek is af. Komt er een nieuw aan? Ja, wat, wat mij betreft ga ik door met uh, sprookjes eh, te maken, omdat er nog heel veel zeg maar, aan onderwerpen met klimaat natuurlijk te doen is. En sprookje komt van het middeleeuwse woord sproken, wat spreken betekent, toen konden ze niet lezen. Maar werden verhalen verteld zodat mensen het zouden begrijpen. En dit is een vorm waarin ik verwacht dat moeilijke onderwerpen toegankelijker gemaakt eh, kunnen worden. Dus ik wil door met de sprookjes. Maar ik wil ook door met deel 3 van juffrouw Hendricks. Want die wil ik eh, de, het luchtruim insturen voor aardobservatie. Dus die komt, uh, <laughs> denk ik, over een jaar of twee. Ja. Plannen genoeg om nog te zorgen dat het klimaat weer centraal komt te staan. Ja. Dat is in ieder geval duidelijk geworden van Angelique Schipper, organisator, vakdocent schrijven en klimaatburgemeester en schrijver van het boek De Nieuwe Kleren van de Koningin. Alles 13, spro 13 sprookjes met een boodschap. Ik dank je wel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. ontmoet die je aardig vindt. Maar je zit met problemen als je al iemand had. Ik zat mijn leven lang op school, maar het was nog veel te kort. Want ik ben in de war en het lijkt of ik steeds stommer word. Ik weet alleen wie ik ook kies dat ik iemand verlies. Wat heb ik nou aan al gebracht, nu ik voor de keuze sta? Jij vraagt van wie ik nou het meeste hou. Ik hou van jou, maar ook van hem. Ik hou van kaas, maar ook van je. Zijn ogen zijn net zo blauw als die van jou. Oh, ik wou, ja, ik wou dat het net zo eenvoudig als rekenen was ze zonkeren opgelost. Ik was de beste van de klas. Ik droeg de wijsheid in mijn tas. Hoeveel is veel, is het meer dan genoeg? Ach, het is flauwekul. Denken doen we wat te ver, maar ik weet wat ik voel. Wat heb ik nou aan algebra? Nu ik voor de keuze sta. Jij vraagt van wie ik nou het meeste hou. Ik hou van jou, maar ook van hem. Ik hou van kaas, maar ook van gel. Zijn ogen zijn net zo blauw als die van jou. wat heb ik nou aan al gebracht? Nu ik voor de keuze sta, jij vraagt van wie ik nou het meeste hou. Ik hou van jou, maar ook van hem. Ik hou van kaas en pruimen, Zijn ogen zijn net zo blauw Wat heb ik nou aan gebracht? Nu ik voor de keuze sta, jij vraagt. als je niet zen bent, dan word je het wel, hè? Van Howard Jones, Hide and Seek. Prachtige muziek hier in de show de zondagmorgen van ZVL. En verder de enige hit van Lucky Knol, Algebra uit 1976. Zo lang geleden alweer. Kijk, het gaat al richting 11 uur. Straks na 11 uur gaan we iets meer tempo maken in de show. En dan hebben we een reportage van Jeroen van Gent over ongeveer drie kwartier. Dus blijf lekker luisteren, want er komt heel veel leuks aan. Waaronder muziek van de Cornels, 74, 75. Kom je er net bij? Hartelijk welkom. ZVL. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the loving can mend. through the phone. Wait for me to come. Ed Sheeran. Nummer 1 hit geloof ik. Photograph uit 2015. Al 10 jaar oud dit nummer. Ongelooflijk. Wat gaat de tijd snel zeg. Ja, dat eh, gebeurt zo. En verder de Cornels. Met 74, eh, 75. Een prachtig nummer hier in de show. Straks na 11 uur. Eh, ik zei het straks al, ehm, gaan we iets meer tempo maken met de show. Iets meer herrie. Dus eh, ga er maar voor zitten als jij uh, nu aan het ontbijt zit. Zal ik maar zeggen, dat zou best wel kunnen. Of aan de vroege brunch. Dan zou ik toch wel klaar gaan zitten voor iets meer lawaai hier bij ZVL. Maar eerst toch nog een paar prachtige ballads. Waaronder deze van de Rolling Stones. Play with Fire. got your diamonds and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress owns a block in St. John's Wood, and your father be there with her if he only could. But don't play with me, cause you're playing with took her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds other. But you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, cause you're playing with fire. So don't play with me, cause you're playing with fire. prachtig nummer van de Rolling Stones. Play with Fire met een raar soort stereo. Ken je dat? Ze maken die nummers tegenwoordig allemaal stereo. En dan krijg je hele gekke effecten. Zoals een gitaar alleen maar op rechts en zo. En de rest op links. En de stem zo ongeveer halverwege in het midden. Het leven is zwaar voor een presentator. Dat hoor je wel hè? Goed. Eh, ik ga even pauzeren. Zo meteen wat reclame. Eh, wat nieuws, een nieuwe weerbericht. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. En tot die tijd gaan we weer reclame maken voor een auto. <laughs> Jawel, my favorite song. Hier is Jenny Abramson.